Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Noord-Korea vergeefse poging gedaan een ballistische raket te lanceren. Dat werd gemeld door onder meer Zuid-Korea. Na enkele uren gaf Noord-Korea de mislukking toe. De Verenigde Staten hebben de lancering veroordeeld. Noord-Korea had eerder aangekondigd dat het binnenkort een raket zou lanceren en internationaal was daar veel kritiek op, omdat het land ervan wordt verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Deze lancering zou deel uitmaken van dat programma. Het ongeluk in een zwembad in Tilburg, waarbij in november een baby van vijf maanden omkwam, heeft geen politieke gevolgen voor burgemeester of wethouders. Het college ziet geen reden om op te stappen en een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen tegen een van de betrokken wethouders haalde het niet. De vijf maanden oude baby overleed nadat in het zwembad twee geluidsboxen van het plafond naar beneden waren gekomen. Militairen hebben een deel van Bissau, de hoofdstad van Guinea-Bissau, bezet. Onduidelijk is tot welke groeperingen behoren. Er is even geschoten. De staatstelevisie is op zwart gegaan. Er zijn ook berichten dat er geschoten is bij de ambtswoning van premier en presidentskandidaat Carlos Gomez junior. Maar het is niet duidelijk of hij thuis was. De spanningen in het Afrikaanse land waren de afgelopen dagen opgelopen na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de officiële uitslag heeft Gomez 49% van de stemmen gehaald, maar volgens een opponent is er gefraudeerd. Zoekmachine Google heeft in het afgelopen kwartaal een netto winst geboekt van bijna 3 miljard dollar. En dat is een miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste internetbedrijf ter wereld kondigde verder een aandelensplitsing aan. Doel daarvan lijkt om de positie van de huidige top van het bedrijf te versterken. Het weer... Temperatuur vannacht eh, was, lag vannacht rond het vriespunt. Lokaal is wat mist ontstaan, die blijft vanmorgen nog hangen. Overdag afwisselend zon en wolken, met in de middag kans op een lokale bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A30 tussen Ede en Barneveld.